Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Minister Kaag is naar Qatar vertrokken voor overleg over de ontwikkelingen in Afghanistan. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken bezoekt ook Pakistan en Turkije. Ze bespreekt vooral wat er nodig is om mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan... en zijn achtergebleven alsnog weg te krijgen. Ook gaat het over de toekomstige politieke situatie in Afghanistan. Morgen reist Kaag door naar Slovenië voor een vergadering met haar EU-collega's. Ook die bijeenkomst gaat vooral over Afghanistan. Premier Rutte wil dat de evacuaties uit Afghanistan zo snel mogelijk worden hervat... om Afghanen op de Nederlandse lijst in veiligheid te brengen. Wel zei de premier dat Afghanen die op eigen gelegenheid naar een buurland gaan... niet automatisch van daar naar Nederland kunnen komen... Rutte sprak in Parijs met president Macron. Hij wil bij de evacuaties nauw samenwerken met de rest van Europa. In New Orleans geldt in ieder geval één nacht een avondklok. De Amerikaanse stad is onverlicht na de uitgevallen stroom door orkaan Ida. De burgemeester wil met de avondklok criminaliteit tegengaan. Orkaan Ida kwam zondag aan land. Het aantal doden staat inmiddels op vier. Maar de gouverneur van de staat Louisiana verwacht dat het dodental nog oploopt. Tennister Anska Rus is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic... die in Tokio nog Olympisch goud won. Rus sneuvelde dit jaar ook op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al in de eerste ronde. Na haar uitschakeling doen er nog twee Nederlanders mee aan het tennistoernooi in New York. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp, die beiden de tweede ronde hebben bereikt. Het weer nog op de meeste plekken bewolkt met ook kansen op wat nevel. Het koelt vannacht af tot ongeveer 13 graden. Overdag eerst grijs en lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door. En dan wordt het 18 tot 21 graden.